5 uur. Mariel Hageman met het NOS Show. Het aantal schademeldingen door aardschokken is in de stad Groningen binnen een maand verdubbeld van 1500 naar 3000. Burgemeester Vreeman vreest voor meer schade aan gebouwen. Hij wil daarom dat het tempo van het boren naar gas omlaag gaat. De aardbevingen gaan de stad bovendien veel geld kosten. Nieuwbouw moet voortaan aardbevingsbestendig zijn. De stad Groningen werd de afgelopen maand twee keer opgeschrikt door aardschokken. De luchtaanvallen in Syrië door de Verenigde Staten en bondgenoten hebben ruim 900 levens geëist sinds het begin van de campagne twee maanden geleden. Dat zegt een Syrische mensenrechtenorganisatie. Van de slachtoffers vielen de meeste aan de kant van Islamitische Staat en Al-Nusra. Ook vielen er meer dan 50 slachtoffers onder burgers. De VS onderzoekt de gevallen waarbij burgers omgekomen zijn. Rusland veroorzaakt gevaarlijke situaties in het luchtverkeer, heeft minister Koenders gezegd op een NAVO-bijeenkomst in Den Haag. Dit jaar is er een groot aantal Russische gevechtsvliegtuigen onaangekondigd het Europese luchtruim binnengedrongen. Koenders vindt dat dit onverantwoorde gedrag moet stoppen. Volgens de minister moet het Westen krachtig reageren op de provocaties van de Russen, maar wel op een verantwoorde manier en zonder het te laten escaleren. Afgelopen nacht zijn in Landgraaf verschillende vechtpartijen uitgebroken tussen twee groepen. Vermoedelijk is daarbij geschoten. De politie heeft een vuurwapen gevonden. Eerder op de avond waren een paar overvallers een huis binnengevallen waar ruzie ontstond. Buurtbewoners hoorden schoten in het huis. Daarna is de ruzie op straat op verschillende plekken in het Limburgse dorp verder gegaan. De politie heeft drie mannen opgepakt. Het weer. Het blijft nagenoeg droog. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 8. Morgen eerst zon.